Wat voor stof het precies is, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland bracht het nieuws na een tip van een gevangene. Die schrijft dat het gaat om een narcosemiddel... en dat de stof was bedoeld om iemand te doden. Er zou binnen de gevangenis een vete gaande zijn. Een ministerie zegt dat de gevangene bij wie de druk gevonden is, is gestraft. De protesten vorige maand in Iran hebben volgens persbureau Reuters aan meer dan 1500 mensen het leven gekost. Reuters baseert zich op anonieme bronnen in de Iraanse regering. De demonstraties begonnen na het verhogen van de brandstofprijzen. De hoogste geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei, zou hebben opgedragen om kosten wat kost een einde te maken aan de protesten. Mensenrechtenorganisatie Amnesty zei eerder al dat het Iraanse regime hard optrad. Na het ontslag van de hoogste baas van Boeing... is het aandeel van de vliegtuigfabrikant met ruim 3% gestegen. De topman is weggestuurd vanwege de crisis rond de 737 MAX-vliegtuigen. Twee toestellen van dat type storten neer door softwarefouten. De 737 MAX-vliegtuigen worden nu al negen maanden aan de grond gehouden... Met het vertrek van topman Muhlenberg wil het bedrijf het vertrouwen van klanten en passagiers terugwinnen. Muhlenberg werkte sinds 1985 bij Boeing. Hij begon daar als stagiair. Een benzinestation in Bosnië is vanochtend ontploft nadat een auto op een pomp was ingereden. Bij de explosie viel zeker één dode en raakte 20 mensen gewond. De politie heeft de omgeving afgezet omdat gevreesd wordt dat nog meer ondergrondse opslagtanks kunnen ontploffen. Het gebeurde in Zvornik, een stad bij de grens met Servië. Van het benzinestation is niets over. Het weer. Vanavond klaart het op en kan er lokaal nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt en periode met regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Eerste kerstdag een enkele bui en wat zon.